Mark Visser met het NOS-journaal. Europese kustwacht en Kust 4800 migranten gered. Dat heeft de Italiaanse kustwacht bekendgemaakt. Een deel van hen is op het Italiaanse eiland Lampedusa aan land gebracht... een ander deel op het vasteland. Op Sicilië komen komende dag honderden migranten aan. Mensensmokkelaars in Libië maken gebruik van het kalme weer van de laatste dagen... om zoveel mogelijk migranten op een boot naar Europa te zetten. De EU heeft de reddingsoperatie voor bootvluchtelingen op de Middellandse Zee uitgebreid na de ramp van vorige maand, waarbij naar schatting 800 vluchtelingen omkwamen. In de VS heeft een vierde republikein zich kandidaat gesteld voor de presidentsverkiezingen in 2016. Het is de gepensioneerde neurochirurg Ben Carson. Hij maakte zijn kandidatuur bekend op een tv-station in Oklahoma. De 63-jarige Carson doet het goed bij de aanhangers van de Tea Party, het zeer conservatieve deel van de republikeinse achterban. In december eindigde Carson als tweede in een CNN-poll over kanshebbers voor de republikeinse kandidatuur. Bij een ongeluk op een spoorwegovergang in Geleen zijn twee mensen omgekomen. Ze zaten op een scooter die even voor middernacht door een trein werd aangereden. De bestuurder van de scooter heeft het rode licht en de slagbomen genegeerd, zegt de politie. Het treinverkeer op de lijn Sittard-Heerlen werd stilgelegd. Over de identiteit van de slachtoffers wil de politie nog niets kwijt. Het weer, vannacht is het wisselend bewolkt en vrijwel overal droog.